ASML heeft een recordjaar achter de rug. De chipmachinefabrikant noteerde een omzet van 10,9 miljard euro... en een winst van 2,6 miljard. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2017. Voor dit jaar verwachten bedrijven uit Veldhoven nog meer groei. Wie vanochtend de weg op gaat moet rekening houden met gladheid. In vrijwel het hele land zijn natte weggedeelten bevroren... en ook sneeuwresten kunnen gladheid veroorzaken. De KNMI heeft vanwege de gladheid code geel afgegeven tot 12 uur. Op het spoor zou vandaag alles weer volgens het boekje moeten rijden. De aanleg van de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland loopt opnieuw vertraging op. Er zijn problemen met de beveiligingssoftware, meldt RTV Rijnmond. De Hoekse lijn gaat nu pas op zijn vroegst in mei dit jaar open. De vertraging kost anderhalf miljoen euro per maand. Onder meer omdat er tussen Schiedam en Hoek van Holland bussen moeten rijden. De directeur van het museum Kom in Den Haag stapt op. Hij raakte vorige week in opspraak vanwege zijn hoge salaris. Hij verdiende net zoveel als de directeur van het Rijksmuseum en die van Van het Van Ook huurde hij voor 400.000 euro bedrijven in... waarvan hij zelf bestuurder en aandeelhouder was. FC Barcelona wil Frenkie de Jong voor bijna 90 miljoen euro overnemen van Ajax, schrijft de Telegraaf. De krant baseert zich op Spaanse bronnen. Hiermee zou de Jong de duurste Nederlandse speler ooit worden. Eerder leek het erop dat de 21-jarige middenvelder naar Paris Saint-Germain zou gaan, maar de Franse club zou hooguit 75 miljoen willen betalen. Het weer bewolkt met af en toe wat sneeuw, staat weinig wind... en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht brede opklaringen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 piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say on. Let's go somewhere. with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang bang. Come on, come on, turn the radio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 said, they'll never make that money back.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 Without you, baby, I'm just a hash. I didn't know.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 internet. www.zfmzandvoort.nl to make left you on your own. Somehow the road we started down had split. to choose it. Drop, go open up the Don't you want to make it any better, baby? Don't you ever wonder why? Back up, that I think clever. I just know that we could do much better, baby. Don't you ever wonder why? I was never by your side. Side, take a deep breath penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Just like